Van Eck met het NOS-journaal. 1 op de 5 automobilisten die gebruik maken van de Blankenburg-verbinding... betaalt niet op tijd de verplichte tol. Op de A24 bij Rotterdam staan geen poortjes. Het gaat om elektronische tol die binnen drie dagen online betaald moet worden. Vorig jaar december ging de weg open. Voor zo'n 1,9 miljoen ritten werd er geen tol betaald. Nu krijgen weggebruikers nog een kosteloze betalingsherinnering... Als die ook niet wordt betaald, volgt een boete van 35 euro. 200.000 mensen hebben zo'n bekeuring gekregen. Patiëntenorganisaties waarschuwen voor mogelijke bezuinigingen in het basispakket. Zes politieke partijen willen de zorg in het basispakket van de zorgverzekering bevriezen. Door weinig tot geen nieuwe behandelingen meer op te nemen... kan dat op termijn een besparing van 7,7 miljard euro opleveren. 16 patiëntenorganisaties schrijven in een brandbrief dat de zorg op deze manier... alleen toegankelijk wordt voor de rijkste Nederlanders... Zij kunnen nieuwe medicijnen en behandelingen tegen bijvoorbeeld kanker, Alzheimer en reuma zelf betalen. De politie in België heeft een ontsnapte verkrachter op de landelijke opsporingslijst gezet. Er is ook een foto van de man verspreid in de hoop dat iemand hem herkent. De Belg zat in een psychiatrische kliniek voor onder meer poging tot moord, verkrachting en marteling. Hij ontsnapte donderdag en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De bassist van Lim Biscuit is overleden, meldt de band op sociale media. Sam Rivers was sinds de oprichting in 1994 betrokken bij de Amerikaanse band. In Nederland scoorden ze aan het begin van de eeuw hits met Behind Blue Eyes en Take a Look Around. De doodsoorzaak van Rivers is niet bekendgemaakt. Hij was 48 jaar. Het weer vanochtend schijnt in het binnenland eerst nog de zon... maar in de loop van de dag raakt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolkt. Het wordt vanmiddag 12 tot 15 graden. S'avonds volgt vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knopen het Badhoevedorp en knopen de Nieuwe, Meer, de Nieuwe Meer...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 Goedemorgen ZFM Jazz-luisteraars. Welkom aan het toestel voor de komende twee uur. ZFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter Den Boer. Het thema van vandaag, nou dat is makkelijk, dat is eh, weer een eh, vervolg op de eerdere uitzending. De helden van toen. We hebben allemaal onze eigen jazzhelden in de loop van de geschiedenis de afgelopen, nou pak een beet, 100 jaar... Eh, hebben zich jazzmuzikanten gemanifesteerd... die eh, uiteindelijk wereldberoemd zijn geworden door hun vakkundigheid... en hun fantastische spel. Eén daarvan is eh, mevrouw Sarah Vaughan, die we net hoorden. En aansluitend krijgen we Count Basie. Lester Leaps In. De hele subtiel spelende big band, zal ik maar zeggen. daar zou ik altijd zeggen... Count Basie, daar voegen we niks meer aan toe. Altijd onwaarschijnlijk perfect, altijd ingetogen. Ik ga nu wat laten horen van een Deense trombonist... die uiteindelijk eh, in de jaren 30 naar Amerika geëmigreerd is met zijn familie... en daar groot is geworden. En dan heb ik het over Kai Winding, een virtuoos op de trombone alle lesstijlen met alle grote jongens der aarde gespeeld... en de mooiste opname gemaakt. We gaan eh, luisteren naar een eh, trio Frank Strazzeri... waar hij Kai Winding trombone speelt. If I Didn't Care... Thank you. virtuoos op de trombone Kai Winding. En dat brengt mij naar een andere trombonist... die een totaal andere stijl heeft... maar ook een enorme voorloper is geweest... en trendsetter in de geschiedenis van de jazzmuziek. En dat is meneer Jack Teagarden... die eh, bij allerlei orkesten heeft opgetreden. Benny Goodman, eh, Glenn Miller, Louis Armstrong. Hij was een van de eerste blanken in het Amerika van destijds... die eh, heel veel met zwarte Amerikanen mocht en kon spelen. En hij kon ook geweldig goed zingen. Het was gewoon een, op alle fronten een geboren en getogen jazzmuzikant. En wat hij ook kon en waar hij sterk in was... is in de hogere registers spelen op centrumbonnen... wat niet iedereen gegeven is. Ik ga hem nu laten horen, meneer Jack Teagarden in een eh, stuk, een beroemde compositie.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 Where all the dark and the light folks meet. This is Basin Street. Basin Street is a street where dark and light always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome free. There to be where I can lose my Basin Street Blues. Ik ga nu laten horen, want dat hoort ook zeker in het rijtje thuis van de helden van toen. Een vocaliste Carmen McRae. Zij behoorde tot de meest invloedrijke jazz-vocalisten van de vorige eeuw. Uh, zij wordt begeleid door een trio en het is een live opname. Black Magic. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you this evening to Bubba's.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 Then the elevator starts its ride. And down and down I go Round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. I could stay awake, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame.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 En ehm, hij wordt beschouwd als de eerste grote jazz tenorsaxofonist. Ehm, hij heeft in allerlei orkesten gespeeld. En het bijzondere aan hem is dat er geen tweede voorbeeld is van een jazzmuzikus... die zonder zijn eigen stijl te verlogenen... tot aan zijn dood in de voorste geleder is blijven spelen... en altijd met iedereen alles gedaan heeft zonder zijn stijl te veranderen. En iedereen speelde heel graag met hem. Hij heeft onder meer ook eh, heeft alle grote orkesten gespeeld... en onder meer ook in Nederland met de Ramblers. En daar is nog een beroemde opname van eh, de Zuiderzee Blues waar hij soleert. Eh, eh, en, en, volgens mij ook zingt de zee Blues. En um, wij gaan, ehm, ja, we gaan luisteren naar een stuk. I can't believe that you're in love with me. So Bad, Bad, Bad. Lena Hoorn. Het is eh, op zijn minst opmerkelijk, zo niet droevig... om vast te stellen dat heel veel van de helden uit de jazz... allemaal, uh, heel veel van hen zijn uh, door rassendiscriminatie eh, met vallen en opstaan en alle eh, uithoeken eh, moeten zijn en, en, en tegenwerking gehad. Zo ook Lina Horn, die Afrikaanse en Indiaanse voorouders had en heeft altijd moeten knokken voor het optreden. En om, om te bestaan is ook kiesrechten ontzegd en is, heeft heel veel gestreden voor de mensenrechten. En eh, het bijzondere is dat, eh, ondanks al die tegenwerking... de mensen waarover ik het heb allemaal toch wereldberoemd zijn kunnen worden. En het rare is ook wel dat ze allemaal tegenwerking krijgen... maar dat uiteindelijk de, eh, de luisteraars toch heel graag naar de muziek luisterden. Dus eigenlijk een groot deel wilde dat ook helemaal niet, maar het gebeurde. En dat is een rare zaak. Duke Ellington ga ik nu op de draaitafel hebben. En wij gaan eh, luisteren naar een prachtige uitvoering met zijn orkest. Duke Ellington was natuurlijk een, uh, een ongelofelijke stipte en secure orkestleider. We gaan luisteren naar Day Ream. van Duke gaan we naar een andere held. <laughs> ben Webster. De, die eh, samen met de uh, Coleman Hawkins... die ik even terug heb laten horen... wordt beschouwd als een van de drie belangrijkste swingtenoren... En, eh, uit de hele geschiedenis van de jazz. Hij heeft overal en nergens gespeeld. Zijn, kenmerkend zijn Ehm, als hij uitademt bij zijn spel... is dat je zijn triller van de adem nog hoort. En eh, eh, eh, daar is hij beroemd om geworden. Zijn laatste optreden was in Leiden. Daar speelde hij regelmatig in de Twee Spiegels. En op een dag ergens, mm, ik volgens mij begin 70 zei die jongens, ik stop ermee. Dit was mijn laatste optreden. En ehm, volgens de geschiedenis had hij gezegd tegen de mensen... de woorden die een oude man weer eens tegen hem had gezegd. Son, you are young and growing. And I am old and going. So have your fun while you can. Nou, dat is hem. En ehm, wij gaan luisteren naar de gevoelige tenor Ben Webster. En gevoelige kan het al niet, want het is Ben's Blues met een trio. Webster. Van de tenorzak van Ben Webster ga ik nu laten horen... een beroemde jazz standard. Misty. Een melodie uit 1954, gecomponeerd door El Garner. En deze ballad is bijzonder populair geworden overal. En er is door heel veel mensen op de plaat gezet... Ehm, eh, ontelbare. Iedereen heeft het wel iets mee gedaan. En zo ook de Amerikaanse zanger van destijds uit de jazzwereld... toonaangevend Billy Eckstein. En dan heb ik het over een nummer Misty. Look at me I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding. walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty that's why I'm fine. left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. I'm too tijd voor de blues. De Michigan Water Blues heet het nummer. En het wordt eh, gespeeld door Bob Scobie's Frisco Band... en gezongen door Clancy Hayes. Het eerste uur zit er alweer bij op ZFM op eh, zondag. Met eh, vandaag als thema de helden van weleer. En eh, het eerste uur ga ik beëindigen met Ahmed Jamal. Ehm, na het nieuws zijn we er terug voor nog een uur ZFM Jazz op zondag.